Drie uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Arabische Liga wil de waarnemersmissie in Syrië hervatten. Dat zegt VN-secretaris Ban Ki-moon, die een gesprek heeft gehad met de voorzitter van de Liga. Eind vorige maand werd de missie vanwege het aanhoudende geweld opgeschort. Ban Ki-moon noemde het rampzalig dat de VN-veiligheidsraad niet tot overeenstemming is gekomen. Het uitblijven van consensus binnen de raad heeft Syrië volgens de VN-chef aangemoedigd om de oorlog tegen zijn eigen volk te verhevigen. Hij waarschuwde dat het land afglijdt naar een burgeroorlog. De Syrische stad Homs heeft voor de vijfde dag op rij onder vuur gelegen van het regeringsleger. Inwoners van de stad zeggen dat gisteren de zwaarste bombardementen waren tot nu toe. Er zouden moordbrigades van deur tot deur zijn gegaan om dissidenten te doden. In Athene is het overleg tussen politieke leiders over Griekse hervormingsmaatregelen na ruim zeven uur beëindigd. Premier Papadimos zei na afloop dat er grote overeenstemming is, behalve over één kwestie. Hij zei niet welke, er zou een verschil van mening zijn over het korten op de pensioenen. Volgens de Griekse premier gaat het overleg met de Europese Centrale Bank, de EU en het IMF meteen verder. Die eisen een reeks aan bezuinigingsmaatregelen. Het is de bedoeling dat er nog vannacht overeenstemming is over verdere bezuinigingen voor de geplande ontmoeting tussen de Europese ministers van Financiën. Een politieagent in Bergen ter Blijt bij Maastricht heeft geschoten op een auto die op hem inreed. De agent bleef ongedeerd. De bestuurder is er in zijn auto vandoor gegaan. De auto stond geregistreerd als gestolen. Daarom liet de agent de auto stoppen. Toen hij er naartoe liep, reed de bestuurder op hem in. De politieman kon nog net op tijd wegspringen en schoot vervolgens op de auto. De bestuurder van de gestolen auto is nog spoorloos. Het weer, Vannacht wisselend bewolkt, minimumtemperatuur min 8 graden.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 Dat was de man met de hoge stem. En eh, die Frankie Valli die leeft nog steeds. Heeft eh, recentelijk, dat eh, wil zeggen 2010, nog een bijdrage geleverd aan een album van Jewish Newton. De twee die zingen daar samen het liedje The Biggest Part of Me. Maar het grootste succes voor Frankie Valli dat lag toch echt in de jaren 60 en als soloartiest in de jaren 70. De titelsong van Grease heeft hij destijds nog gezongen. Nou, misschien weet je dat nog wel. Je hoort in ieder geval van eh, Frankie Valli en The Four Seasons. Het liedje Will You Love Me Tomorrow. Een compositie van Jerry Goffin en Carole King. En om Carole King gaat het deze nacht. Carole King die eh, vandaag 70 jaar wordt. Een van de meest invloedrijke singer-songwriters van de vorige eeuw. Met meer dan 100 composities heeft, composities heeft ze in de... Amerikaanse Billboard Top 100 gestaan. En Will You Love Me Tomorrow, dat is een van die composities. En daar zijn diverse uitvoeringen van. Ik liet je er al eh, eentje horen aan het begin van de nacht. Denk anders van Amy Winehouse. Dat is dan de meest recente versie. Dadelijk krijg je er eentje van een van de allereerste meidengroepen die er ooit zijn geweest in de geschiedenis van de popmuziek. En zojuist hoorde je dan die versie van The Four Seasons. Hier is nog een compositie van Jerry Goffin en Carole King. Dit is de tweede hit voor de Righteous Brothers. There's a lot of things I want, a lot of things that I'd like to be. Girl, I don't foresee a rags to riches story for me. There's just one little dream I've got to make come true. There's just one ride I've got to win. I can't be a loser with you. And baby. of mine. succes van de Righteous Brothers begon met You've Lost That Loving Feeling. Een compositie van Barry Mann en Cynthia Weil. En dit was een compositie van een andere tweetal. Een echtpaar op dat moment. Jerry Goffin en Carol King. En je hoorde Just eh, Once in My Life. De tweede hit voor de Righteous Brothers. En een Carol King draait het allemaal zoals ik gezegd heb. Want ze is vandaag jarig. 70 jaar wordt ze... En dit uur nog meer van haar, dan hoor je een nummer van de Birds. Dit is een akoestische versie van This Isn't Everything You Are. Je hoort Snow Patrol. Ze waren live bij Giel op 12 oktober, jongsleden. You can't find the phone, so you can call it off. But it might be for the best. You can't walk away anyway. Cause you've nowhere else to go. Is he worth all this? Is it a simple yes? Cause if you have to think, it's fucked. Feels like you've loved him more than he loved you, and you wish you'd never met. Don't kill love now. Don't kill love. Don't kill love now. Don't kill love. You've been up all night and the night before, and you've lost count of drinks on time. And your friends keep calling, worried sick, and there's strangers everywhere. Don't kill love now, don't kill love. Don't kill love now, don't kill love. And in one little moment, it all implodes. This isn't everything you are. Breathe deeply in the silence, no sudden moves. This isn't everything you are. Just take the hand that's offered and hold on tight. This isn't everything you are. There's joy not far from here, I, I know there is. This isn't everything you are. When you took the call, how could you know that he'd slipped away last night? And you wish you'd went home days ago To say goodbye or just hello Don't care love now Don't care love Don't care love now Don't care love And in one little moment It all implodes This isn't everything you are Breathe deeply in the silence, no sudden moves. This isn't everything you are. Just take the hand that's offered and hold on tight. This isn't everything you are. There's joy not far from here, I, I know there is. This isn't everything you are. is it everything you are? this isn't everything you are. This isn't everything you are. everything you are. En ik vind het eh, mooi gedaan. Het gebeurde allemaal op 12 oktober jongsleden in het ochtendprogramma van Giel, Snow Patrol. Zonder eh, elektrische gitaar in dit geval, compleet akoestisch. This Isn't Everything You Are wat op dit moment ook een hit is voor de band Snow Patrol. De Britse koningin die, eh, is al jarenlang op de troon. Ze zit al meer dan eh, ze zit 60 jaar op de troon onderhand. Al iets meer omdat eh, die datum net voorbij is. En ter gelegenheid daarvan wordt er in de zomer, dat zal op, zijn op 4 juni... wordt er een speciaal concert gegeven. Een popconcert wordt dat genoemd. Daar staan wel oudgedienden op dat podium. Ik noem een Shirley Bassey, een Cliff Richard en een Tom Jones... en het bijzonder van drie die drie mensen is dat ze wel inmiddels al eh, iets meer dan een lintje hebben. Want Cliff en Tom Jones, die mogen zich Sir noemen. En Shirley Bessie mag zich Dame Shirley Bessie noemen. Nu van verder op dat podium ook de aanwezigheid van uh, eh, Andy Lennox. Dat je nog eens een keer horen van Cliff Richard. Want die man die is eh, nog steeds actief. Die zal dan optreden op dat uh, concert 4 juni voor Buckingham Palace. En ik hoor, laat je hem hier horen samen met... Een eh, oude soulknakker, Percy Sledge. Vorig jaar is dit opgenomen. Je hoort een liedje dat bekend is gemaakt door James en Bobby Purify. Een cover van een soulalbum van Cliff Richard. the you. I'm your puppet. Yeah, yeah. I'll do funny things if you want me to. I'm your puppet. string and I'll kiss your lips. I'm your puppet. Snap your sun. to bekend geworden door het duo James en Bobby Purify. Je hoorde I'm Your Puppet, zoals dat vorig jaar verscheen... in de uitvoering van Cliff Richard en Percy Sledge. En die twee namen het op voor het album Solicious. En dat is een LP van Cliff Richard. In Engeland is dat verschenen. Ik weet niet of het album in Nederland is verschenen. In ieder geval is daar in Nederland heel weinig aandacht voor geweest. Voor dat Solicious waarop Cliff Richard met... Eh, soul-artiesten duet zingt. En Percy Sledge was een van de soul-artiesten die op dat album verscheen. Cliff Richard die dus zal verschijnen op dat podium voor Buckingham Palace... op 4 juni aanstaande voor dat concert dat gegeven wordt... ter gelegenheid van eh, het feit dat eh, de Queen Elizabeth 60 jaar op de troon zit... Samen met anderen zal die daar verschijnen. Ik noemde al de namen van Dame Shirley Bassey, Sir Tom Jones en Annie Lennox. Maar er is ook aandacht voor de klassieke muziek. Want wie daar ook op dat podium zal verschijnen, dat is Lang Lang. Wederom Chopin hier bij de nacht in Anders de Vale Praudi in het vorige uur. Toen kon je al luisteren naar de Mars Funèbre, de, de dodenmars van uh, eh, Frederik Chopin... maar dan in de uitvoering van de New Cool Collective. Maar in dit geval hield de uitvoerende artiest zich trouw aan de partituur. Geen bewerkingen en geen malle eh, malle ermee. Het werd in de jaren 30 van de 19e eeuw gecomponeerd door Frédéric Chopin. Deze etude opus nummer 3 in E, wat ook wel genoemd wordt Tristesse. Lang Lang, die hoorde je. En Lang Lang, dat is een van de vele artiesten. Zoals ik zei, die zullen verschijnen op het podium. Dat staat voor Buckingham Palace. En dat podium dat wordt gebruikt voor een concert op 4 juni aanstaande. De gelegenheid van het feit dat eh, Queen Elizabeth 60 jaar op de troon zit... en dat concert dat zal ook uitgezonden worden op de televisie. De BBC die zal daar eh, het verslag van doen. Maar goed, het duurt nog even, want het is nog lang geen 4 juni. Dit is Nacht Ging Dansen bij de VARA op Radio 1. en bent uit Gent, België. I fly. I make little jumps on the ceiling. I can cause I fly, I fly, fly. I cut through wires, now they're flying with me. beside a legendary fountain till I see your form reflected in its clear and jeweled waters. And if you think I'm ready, you may lead me to the chasm where the rivers of our vision flow into one another. is een bennenvrucht van Jerry Goffin en Carol King. Carol King die verjaardag vandaag 70 jaar wordt. Je wordt een uitvoering van The Birds van I Wasn't Born To Follow. Ook te horen in Easy Rider. Maar het is ook te vinden op de LP van The Birds, The Notorious Birds Brothers. Wasn't Born To Follow. Don Cornelius, 75 jaar is hij geworden. Hij is eh, vorige week overleden en hij is de bedenker geweest van een beroemd Amerikaans muziekprogramma op de televisie Soul Train. De eerste aflevering vond plaats in 1971 en met Soul Train bracht Don Cornelius aandacht voor de zwarte muziek in Amerika, oftewel de Afro-American music. In 1993 hield het programma op te bestaan kwam toen ook een, enigszins onder vuur te liggen... want er kwamen toen ook rapartiesten optreden... en die hadden nogal wat eh, expliciete uitingen in dat programma. In ieder geval 93 hield het op te bestaan, maar die Don Cornelius... die blijft in ieder geval eh, in de geschiedenisboekjes geschreven... Blijft hij, eh, hij blijft in de geschiedenisboekjes staan... omdat hij ooit te bedenken was van dat legendarische programma Soul Train... wat eh, bijna twee decennia lang op de televisie is geweest. Op de Amerikaanse televisie, inderdaad. Het programma heeft diverse tunes gehad, onder andere deze. OP en dat staat voor the Sound of Philadelphia. En het werd gebracht door MFSB en dat staat weer voor Mothers, Fathers, Sisters and Brothers. Het was in het begin van de jaren 70 eh, de herkenningsmelodie van het televisieprogramma Soul Train... dat trouwens in 2006 ophield eh, te bestaan. In 1993 toen stopte de geestelijke vader, de bedenker van het programma Don Cornelis... met de presentatie van dat programma, The Soul Train. Nog meer zwarte muziek van een artiest die overleden, en heb ik voor overleden is. Dan heb ik het over David Peaston. Hij is zanger in de rhythm and blues sfeer, maar vooral in de gospelsfeer. Hij heeft in de jaren 80 een cd gemaakt, een LP met zijn moeder. <laughs> Jawel, het kan inderdaad verkeren. Een eh, moeder, Martha Bees en haar zus Martha Bees, dat is de bekendere Fontella Bees die ooit een hit had met eh, het nummer Rescue Me. Samen hebben ze een album gemaakt met erop veel gospelmuziek... en dit is daar dan een van de bekendste nummers van. Zanger David Beeson met moeder Martha Bays en zusje Fantella Bays in He's Got the Whole World in His Hands. Vorige week overleden op 54-jarige leeftijd filmacteur Sam Coppola... die overleed afgelopen zondag op 79-jarige leeftijd. Hij is vooral bekend geworden door de rol die hij had in Saturday Night Fever... als Dan Fusco. Dan Fusco, die eh, de eigenaar was van een eh, winkeltje... waar ook John Travolta als Tony Manero werkzaam was... de vele songs uit Saturday Night Fever. Je hoorde Ivan Elliman met If I Can't Have You. En een van de rollen in Saturday Night Fever... die werd gespeeld door Sam Coppola. En hij speelde de rol van Dan Fusco, de eigenaar van een uh, verfwinkel... waarin ook eh, John Travolta bij Dayton Weder binnenkwam. Daar is hij het meest bekend geworden heeft in totaal in 70 films rolletjes gehad. En in de belangrijkste films waarin hij verscheen... noem ik nog eventjes eh, Fatal Attraction uit 1987... en Jacob's Ladder, dat was uit 1990. En Saturday Night Fever, dat was de hele grote beroemde film... die verscheen op het witte doek in 1977. een Nederlands overlijden en Fries overlijden. Hessel van der Wal. Afgelopen weekend overleed hij op 73-jarige leeftijd. Het is nu vrijdag en vanmiddag bij de post vond ik je brief. Ik heb hem meteen gelezen. Je schrijft, het doet je goed om daar te wezen. Dus even helemaal uit de benauwenis verlost. De meeste mensen denken hier, die twee zijn uit elkaar. Wat moet zij in er eentje, anders daar op de Azoren? Zo nu en dan proberen ze me wel eens uit te horen. Of denken het te weten, maar ze vragen ergens naar. De buurvrouwen die wilden eerst hun zorgdrift aan me kwijt. Voor hem was ik het toppunt van totale zieligheid. Maar dat heb ik uiteraard hun wel uit het hoofd gepraat. Blij dat ik nu bewijzen kan, ik ben een onafhankelijk man. En jij, jij hebt de tijd je te bezinnen. En ik, ik zet hier alles op je zult het zien. Straks komt de dag dat wij weer met z'n tweeën helemaal opnieuw beginnen. Je hebt gelijk, wat overbleef, dat is de strijd. Aan de ene kant nog naar elkaar verlangen. Verder is ons samen zijn gevangen in het verkilde huis van onze dubbele eenzaamheid. Toch zal ik het niet overgeven zonder slag of stoot. Al denk ik ook geregeld, laat een heleboel verwekken. Daarnaast wil ik ook steeds weer nieuwe lichtpuntjes ontdekken. De liefde ligt in coma, maar is daarmee nog niet dood. niet dat ik me achter valse hoop verschuil. Een jarenlange liefde zet je niet bij het grof vuil. Je kent me, dat is niet mijn aard. Daarvoor is het me te veel waard. En jij, je kent mijn harde kop. Ik geef het niet zomaar op, maar jij, jij moet je thuis kom zelf beslissen. En ik, ik wacht nog langer voor mijn Eén ding moet mij toch wel van het hart. De hond die kan je zo verdomd slecht missen. thuis kom zelf beslissen. En ik, ik wacht nog langer voor mijn paard. Maar één ding moet mij toch wel van het hart. De hond, ik kan je zo verdomd slecht missen. Gemis, zo heet dat liedje dat van Hersel van der Wal. En hij werd hierin begeleid door Martin van Dijk. Het is te vinden op de cd Onbedekt die tien jaar geleden uitkwam. Hessel van der Wal afgelopen weekend overleden op 73-jarige leeftijd. En hij begon zijn carrière zo rond de 1960. Toen schreef hij zijn eerste liedjes voor de RONO, de regionale omroep Noord en Oost. Naar de hand ging hij eh, een solo-carrière beginnen. Maar naast zijn solo-carrière maakte hij ook nog eh, programma's met uh, andere cabaretprogramma's met anderen. Zowel in de Nederlandse taal als in de Friese taal. Een bijzonder project was een programma in de Franse taal. Een hommage aan Jacques Brel. En hij schreef ook liedjes voor onder andere Harry Slinger, Roel Slofstra en Font Jansen. Hessel van der Wal, 73 jaar oud geworden. staan twee gitaristen, Gabriel Quintero en Rodrigo Sanchez. Ze komen oorspronkelijk uit Mexico-stad, maar verblijven tegenwoordig in Dublin... om daar hun carrière verder uit te bouwen. Een nieuw album hebben ze gemaakt onder de titel Area 52... en daarvan hoorde je Juan Loco. Rodrigo y Gabriela. Een feest om te horen en een feest om te zien ook. You've lived a haunted life. Try to imagine how I'd feel if I was thrown into the public eye before my wounds had healed. The way you flashed us with your scars and told about your rules, like we were students in your how to be dramatic little school. Now I can understand how, after all that you've been through, you'd lock yourself inside waiting for us to come and rescue you. But what I can't fathom is, while imprisoned in yourself, you wouldn't ever take a look around, just blame everyone else. you there. Your lover fears your reactions. He's like a puppy on a leash. He doesn't tread outside your boundaries without saying please. Now I can understand how you'd be scared to trust again, seeing how fame would be a magnet for attention seeking friends. But what I can't fathom. Friends lie to keep you calm. You wouldn't ever ask yourself who they got that idea from. Your dominating ways, my overwhelming fear of conflict feeds. But I learn not to get involved by admitting more about myself. Takes one to know, and honey, trust me, take a look inside yourself.